wat een romantiek aan het begin van deze zondagmorgen van ZVL. Een moederdagmorgen. Dan past natuurlijk Franstalige zwoele muziek van Alain Barrière. Maar wie mijn leven. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur. En ik heb lekkere muziek voor je. Ongelooflijk. Speciaal voor moederdag. Ja, misschien eh, word je goed verzorgd deze ochtend. Of misschien helemaal niet. Zou kunnen. Maar ja, dat doet er eigenlijk niet zoveel te zaken. Tot 12 uur, hier bij ZVL, de zondagmorgen dus. De zondagmorgen van ZVL met geweldig veel muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus stay tuned. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. We hebben muziek in de aanbieding van onder andere Gary Rafferty. Dus ontspan het eerste uur, want dan doen we lekker rustig aan. En straks in het tweede uur iets meer tempo. Maar wel twee hele leuke onderwerpen. Welke? Dat hoor je straks. I wish that I could take back all of the things I've done that hurt you. I didn't mean to be so cruel. And yet I know that I'm selfish. And at times a jealous fool. that it's my fault. We've grown worlds apart. I have regrets, regrets. sorry's not enough. Cause with each angry word that I said, your love for me was dying. And each word left thing lasting scar. But right now I feel so helpless, wishing I could change. we gaan nu richting het Eurovisie Songfestival. En dan denk je bij jezelf, welke bands hebben het leuk gedaan in die tijd? Afgelopen jaren. Nou, dan denk ik aan Tichin en dan niet dingedong. Dong. Dat is ook wel aardig, maar deze is ook niet verkeerd hoor. Regrets. Je hoort het hier in de show. En Gary Rafferty ervoor met Right Down the Line hier bij ZVL. Straks gaan we praten met mensen van Foodwatch. Want die hekelen de uitstel van de wet tegen kindermarketing. Ja, een kindermarketing dat is best wel ongezond. Want kinderen leren daardoor eh, producten leuk en lekker te vinden. Die helemaal niet goed voor ze zijn. Je hoort dat straks hier over een minuut of 12, 13 hier bij ZVL.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 van deze man. Misschien jij ook wel. Zou mooi zijn. Michael Bublé een Hold On hier bij ZVL. En ja ervoor met de Blue. Lijkt meer op een drankje zou je zeggen. Over een paar minuten, een minuut of vier, gaan we praten met Juke Fluidsmais, campaigner, voedselwaakhond, Foodwatch. We gaan het hebben over het eh, uitstel van de wet kindermarketing. Dat is heel vervelend, heel eh, jammer vinden ze het daarbij Foodwatch, want daarmee worden kinderen blootgesteld aan reclame voor ongezonde dingen. Je hoort het na deze van, uh, jawel, Elske de Wal. Heb het leven lief. je Je kunt uit je as herrijzen, het geluk van het moment. Zet een streep door het verleden, heb het leven lief. Als de stormwind grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied vlucht door de blauwe lucht. Heb een leven lief en wees niet bang. Foodwatch hekelt uitstelwet tegen kindermarketing van ongezond voedsel. En daar ga ik over praten met Juke Fluitsma. Ze is van de voedselwaakhond Foodwatch en in de uitzending. Juke, welkom. Hallo, dankjewel. Ja, dat gaat allemaal over de sociale media, denk ik, eh, die kindermarketing. Want daar komt het heel veel naar voren, hè? Nou, zoals het eh, nu is, is marketing niet alleen op, eh, hè, in de supermarkt en eh, op televisie, maar inderdaad ook op social media, maar ook in de bioscopen en ook bij sportwedstrijden. Dus eigenlijk zien we marketing voor ons allemaal, maar dus ook kinderen zien overal reclames. Ehm, en dat is een enorm groot probleem. Want wat is het probleem? Nou ja, zoals het eh, eh, systeem zeg maar, nu, eh, nu is, heb je ehm, zeg maar, zelfregulering door de industrie en die checkt of, of ja, er geoorloofde kindermarketing is. Maar als kinderen zoveel marketing overal zien, ja, dan kunnen ze er niet aan ontsnappen. En dan worden ze continu verleid tot overconsumptie van ongezonde voedingsmiddelen. En dat is wat er nu aan de hand is. Maar ja, het systeem is er dus zo dat de industrie zelf de regels heeft opgesteld. Hè? Dat heet zelfregulering, eh, wat ik net al zei. Mhm. en, en, dus nu is het eigenlijk een soort van de, de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja, dus, dus kinderen worden hier niet, eh, niet heel veel beter van. Nee, en zoeken die eh, organisaties ook de grenzen van de wet op? ja, dat zien wij dus continu. Hè. Wij zien nu dat het systeem echt niet werkt. Wij zeggen nu eigenlijk al meer dan tien jaar... zorg er nou voor dat er een wet komt. Hè. Vandaar ook dat wij zou eh, boos zijn dat die wet weer is uitgesteld. Die zou in 2022 zou die eigenlijk al eh, verschijnen volgens de staatssecretaris. Weer niet. Eh, en wij zien eigenlijk al tien jaar dat, ja, dat er continu kinderidolen op verpakkingen staan. Dat er overal junkfood via allerlei leuke verpakkingen en kinderidolen wordt aangeprezen. En wij moeten dus ook steeds zelf klachten indienen. Bij de reclamecodecommissie is dat. Hè? Die mhm die checkt dan vervolgens of dat eh, of, of eh, kindermarketing of dat geoorloofd is, eh, de ja of de nee. Maar ja, ondertussen wij zijn maar klachten aan het indienen en we zien het gewoon niet beter worden. stuggen of we zien het eigenlijk verslechteren. Ja, ja, ja, en de reden dat die wet niet komt is, ook, heeft ook een bepaalde reden, oorsprong? Nou ja, wij zijn heel, <laughs> heel benieuwd waarom de wet niet komt. We hebben ook twee Kamerleden opgeroepen van nou, vraag nou aan die staatssecretaris, aan uw staatssecretaris, van wat is er nou hier aan de hand? Waarom is die wet er nog steeds niet die uh, beloofd is? Eh, want ja, daar is het eh, niet hoog tijd voor. Die tijd is eigenlijk al, al lang geweest. En wij, wij willen ook graag, heel graag horen van wat is hier nou misgegaan. Ja, jullie staan eigenlijk met je rug tegen de muur, want je kan weinig natuurlijk. Ja, nou ja, we blijven dus druk op de ketel uh, ja. uitoefenen. We hebben, we hebben ook een petitie die mensen kunnen tekenen um, hè, voor een wettelijk verbod op kindermarketing. Want mm nou ja, mhm. dat is gewoon echt heel erg nodig. Eh, dus we blijven actie voeren en we blijven dus maar die klachten indienen bij eh, de reclamecodecommissie. Gewoon alleen al om te laten zien, het gaat gewoon niet goed met die kindermarketing. Die is gewoon overal. Ja, en jullie pleiten daarom voor een onmiddellijk verbod op marketing van ongezonde voedingsmiddelen tot kinderen van 18 jaar hè? Ja, want nu is het zo, dus die, die regels van die zelfregulering, nou, dat, zelfregulering is natuurlijk al problematisch, maar die, die regels die, die, eh, voor, uh, voor kindermarketing, dat stopt ook bij de leeftijd van, eh, van 13. Dat is natuurlijk heel wonderlijk, want mhm. het is niet zo dat je dan in ene of bent en dan, oh, dan kan je allemaal hele verantwoordelijke keuzes maken. Dat vinden volwassenen, vinden, hè, dat vind ik al vaak lastig. Maar ja, <laughs> voor, voor kinderen, voor kinderen geldt dat natuurlijk al helemaal. Dus die, die regels van de reclamecodecommissie, van de Nederlandse reclamecode, die gaan maar tot 13. Ja, wij zeggen dat dat kan natuurlijk niet. Dat moet 18 eh, zijn, ja. Eh, sowieso. Ehm, en er moet rekening gehouden worden met het feit dat het eh, hè, niet alleen maar gericht op kinderen, reclame gericht op kinderen, maar kinderen zien dus ook van allerlei reclames die niet per se op hen gericht is, maar dus bij voetbalwedstrijden of in de bioscoop, wat ik net al zei, social media. Dus daar moet ook zeker rekening mee gehouden worden in, hm. in zo'n wet. We hebben dus een petitie online die, eh, die getekend kan worden. Dus heel graag. Eh, want eh, wij zetten onze boodschap graag kracht bij natuurlijk. Dat kan op foodwatch.nl en dan kan je meteen naar die, naar die actie. Dus teken die vooral. En er staan ook, staat ook meer informatie over kindermarketing. Wat het is, allerlei voorbeelden en waarom wij een wettelijk verbod willen. Dus ga vooral naar de website zou ik zeggen. En als de mensen daaraan mee willen doen, gaan ze even naar foodwatch.nl. Daar staat het allemaal op. Het is heel makkelijk om die petitie te kunnen tekenen. Zo is dat. Zo is dat. Absoluut, De Voedselwaakhond is bezig eh, voor de kindermarketing van ongezond voedsel om dat uit te bannen tot 18 jaar. Laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. Juke Flaatsma, ja. zij vertelde erover. Ik dank je wel voor het gesprek en ik wens je heel veel sterkte in die strijd. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. come back again. I want you to stay next time. Though sometimes the world ain't kind when people get lost like you and me. I just made a friend. someone you need. But now that he had to go away, I still feel the words that he might say. Gonna take a ride across the wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. Prachtige muziek van Chris Ria hoorde je. Full if you think it's over. En deze van Neil Diamond. Prachtig Hardlight uit 1982. Op deze prachtige moederdag. Wordt een graad of 24 hier in Terneuzen. En eh, in de rest van zeeuws misschien een graadje meer. Zou zomaar kunnen. Dus, en in Westdorpen natuurlijk twee graden meer. Want die smokkelen altijd. Daar saboteren ze volgens mij gewoon stiekem de thermometers hoor. Eh, en eh, ja, het wordt dus ook een weertje waarbij je moet zeggen hmm, smeren. Want de zonkracht is ook enorm. Dus blijf lekker in de schaduw vanmiddag als je naar buiten gaat. Want dat is beter voor je of anders goed smeren. Straks in het tweede uur overigens eh, hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Een reportage over Moederdag. Hij is van de week de straat op gegaan om te vragen van wat doet u met Moederdag? En de antwoorden hoor je dan straks. En dan kun je vergelijken of eh, het is uitgekomen of je als moeder wel goed verzorgd bent geweest door je echtgenoot of je kinderen. Je hoort dat straks allemaal hierbij zet veel. Maar eerst nog iets moois van de Backstreet Boys. ZVL. That's a story to Syrian love. Pale ain't your face, you are shadow, and glitter is out of sight. No courtesan could begin to decipher your being. Wel grappig, hier in de studio zeggen ze... hé, hey, dat is lang geleden dat we dit nummer hebben gehoord. Een uh, jaar of wat geleden, ja... Dat is natuurlijk het leuke van de zondagmorgen van ZVL. Je hoort soms iets waarvan je denkt, hey, dat is lang geleden. Waaronder deze dus van Steve Harley samen met Cockney Rebel en Sebastian en de Backstreet Boys ervoor met Incomplete. Och, het loopt alweer aardig tegen eh, ja, 11 uur. Straks in het tweede gedeelte een reportage van Jeroen Vergent, ik zei het al.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 Och, uit 1997. En verder The Guys and Dolls met Our Song. Ik ga even pauzeren. Ik ben over een paar minuten bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Eerst wat mededelingen van onze adverteerders. En daarna eh, wat nieuws en weer. En dan ben ik bij je terug. En dan gaan we weer lekker muziek draaien. En een paar leuke onderwerpen. Of één leuk onderwerp behandelen. Namelijk Moederdag. Wat mij betreft tot zometeen.